Jobboots met het NOS Journaal. De actiegroep Groninger Bodembeweging is niet blij met de uitspraak van Hans Alders... dat een lager aantal huizen verstevigd moet worden als gevolg van de aardbevingen. Alders, die door de regering is aangesteld als nationaal coördinator Groningen... zei in het AD dat het eerder om tienduizenden dan om 170.000 woningen gaat. De actiegroep verwijt Alders dat hij niet de belangen van de mensen in de provincie behartigt... maar de belangen van de gasindustrie in Groningen... Alders baseert zijn uitspraken op de meest recente gegevens van onderzoeksinstituten. De Nederlandse regering ziet geen heil in de plannen tot waarheidsvinding over de decembermoorden van publicist Sandu Hira. De Nederlandse ambassadeur zegt dat het initiatief geen inbreuk mag maken op lopende rechtszaken. Dit zou tegen de beginselen van de rechtsstaat zijn. Maar Suriname moet zelf weten hoe ze met het initiatief omgaan. Hira wil een één-op-één gesprek met president Desi Bouterse... om onder meer te achterhalen wat er is gebeurd in de tijd van de decembermoorden in 1982. Een voormalige chef van het leger van Burundi is voor zijn huis in Bujumbura doodgeschoten. Begin deze maand werd ook al de oud-directeur van de Veiligheidsdienst van Burundi om het leven gebracht. Beide moorden lijken in verband te staan met de omstreden presidentsverkiezingen in juli. Toen werd president Nkurunziza voor de derde keer herkozen, terwijl het volgens de wet niet mag. In de aanloop naar de verkiezingen was er in Burundi een toename van geweld. In de competitie in de eredivisie heeft de Graafschap ook zijn tweede wedstrijd van het seizoen verloren. Peksvolle was te sterk, het werd in Doetinchem 0-3. Ajax won zijn eerste thuiswedstrijd tegen Willem II met 3-0. En FC Twente ADO Den Haag moest in eigen huis een flink verlies incasseren. Het werd 1-4. De vierde wedstrijd van vanavond Excelsior tegen AZ is nog aan de gang. Het weer, bewolkt met vooral in het oosten nog regen. Vannacht koelt het af tot 14 graden. Ook morgen veel bewolking met in het noorden en oosten kans op regen. Later ook geregeld zon. Het is met 18 tot 20 graden morgen aan de frisse kant.